Linde met het NOS-journaal. Bij een groot misbruiksschandaal in het Verenigd Koninkrijk... zouden ook politieagenten kinderen hebben misbruikt. Dat meldt de BBC op basis van slachtofferverklaringen. Het was al bekend dat Brits-Pakistaanse bendes... zeker 1400 minderjarige meisjes ontvoerden en verkrachten... in de Engelse stad Rotterdam. Dat gebeurde tussen 1997 en 2013. De afgelopen jaren kwamen steeds meer aanwijzingen dat het misbruik op veel grotere schaal plaatsvond. Nu zeggen vijf vrouwen dat ze als kind ook zijn misbruikt door politieagenten die samenwerkten met de bendes. Er komt een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar het schandaal. De EU-landen zijn het niet eens geworden over het instellen van Europese sancties tegen Israël. De Europese Commissie deed gisteren een voorstel om Israël gedeeltelijk uit te sluiten van het Europees Onderzoeks- en Innovatieprogramma. Maar daarvoor is nog geen meerderheid. Duitsland wil nog niet voor het voorstel stemmen. Mogelijk wil het land een diplomatiek bezoek aan Israël afwachten. Bondskanselier Merz zei vandaag dat Duitsland, het VK en Frankrijk... waarschijnlijk donderdag hun buitenlandministers naar Israël sturen. Het aantal illegale goudmijnen in Suriname blijft flink toenemen. Dat melden Surinaamse media en natuurbeschermingsorganisaties. De mijnen, veelal in handen van Chinezen, maken gebruik van de giftige stof cyanide. Milieubeschermers in Suriname maken zich daar zorgen over... omdat die stof slecht is voor de natuur. Ook kan het invloed hebben op de gezondheid van mensen. Woonwijken op Curaçao hebben vaker te maken met bijenoverlast. Volgens imkers komt dat door een combinatie van warmte, regen en het verdwijnen van natuur. Een man van 62 kwam onlangs om het leven nadat hij een nest raakte en door honderden bijen werd aangevallen.